Waarnemers verwachten een periode van verder politieke strijd vanwege de totaal verschillende standpunten van beide partijen. Dan het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Alleen in het noorden wordt het in de loop van de ochtend wat droger.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 De grote brand bij chemiebedrijf Chemiepak in Moerdijk is onder controle. De brandweer gaf even na middernacht het zijn brandmeester. Dat gebeurde nadat het hele bedrijf onder een schuimdeken was gelegd. Wel zal er nog lange tijd worden nageblust. Omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden. En ook lag al het weg, trein en scheepvaartverkeer in de omgeving lange tijd stil. Na twee uur vannacht kwam dat weer op gang. De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven zal de oorzaak en de manier waarop de crisis is bestreden onderzoeken. Uit metingen is vooralsnog niet gebleken dat er een te hoge concentratie giftige stoffen in de rook zat. Ayaan Hirsi Ali zal geen vervolg maken op haar film Submission. Dat zei ze in het tv-programma vijf jaar later. In de film die ze met Theo van Gogh maakte was ze kritisch over de islam. Hij werd daarna vermoord. Heer Siali ziet van een vervolg af omdat ze zich verantwoordelijk voelt voor de medewerkers aan de film. De olieramp in de Golf van Mexico is grotendeels veroorzaakt door bezuinigingen bij de bouw van de boorput. En dat is oliemaatschappij BP en twee partnerbedrijven te verwijten. Dat concludeerde de onderzoekscommissie van het Witte Huis. Zo was bij de afdichting van de put gebruik gemaakt van een soort cement dat te zwak was om de explosie tegen te houden. En daardoor kon een van de grootste milieurampen in de geschiedenis ontstaan. In de Verenigde Staten hebben de Republikeinen de leiding in het Huis van Afgevaardigden overgenomen van de Democraten. Voorzitter Pelosi is daardoor afgelost door de Republikein John Boehner. De Democraten hebben nog wel de meerderheid in de Senaat. Waarnemers verwachten een periode van felle politieke strijd